Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het toestel wilde opblazen met pentriet... Dat is een zeer explosief poeder, onder meer bekend van de mislukte aanslag in 2001. Toen zat de stof in de schoenen van een Britse passagier, de zogenoemde shoebomber. De Nigeriaan was sinds vorige maand bekend bij de Amerikaanse autoriteiten... na een tip van zijn vader, een Nigeriaanse oud-minister... Die had de Amerikaanse ambassade in zijn land ingelicht over verdachte activiteiten van zijn zoon. Desondanks stond hij niet op een zwarte lijst voor vliegtuigpassagiers. Daarvoor waren de verdenkingen volgens de Amerikaanse regering niet sterk genoeg. In Turkije zijn acht militairen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze de vicepremier wilden vermoorden. De zaak kwam afgelopen week aan het licht dankzij een oplettende bewaker. Die zag een auto met twee militairen opvallend vaak langsrijden bij het huis van de vicepremier. Afhankelijk zei het leger dat ze in de wijk bezig waren met een veiligheidsklus... maar later bleek er toch meer aan de hand met de acht arrestaties als gevolg. De relatie tussen het Turkse leger en de islamitische regering is gespannen omdat het leger zichzelf ziet als hoeder van de seculiere Turkse staat. Bij verkeersongeluk in Rotterdam-West zijn gisteravond twee doden gevallen. Vier mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde op de Vierhavenstraat, een doorgaande weg in de wijk Delfshaven. Een auto met erin vijf mannen verleende geen voorrang, werd geramd door een pick-up truck en sloeg over de kop. Rotterdamse brandweer haalde de inzittenden uit het wrak. Twee mannen uit Portugal, één van 18 de 40 en één van rond de 80, waren toen al overleden. De andere drie inzittenden zijn zwaar gewond. De bestuurder van de pick-up raakte minder ernstig gewond.